Gestart. Jobboots met het NOS-journaal. In Arnhem is vanavond bij de terugkeer van raadslid Martin van Meurs de publieke tribune van de raadzaal ontruimd. Van Meurs zat een gevangenisstraf uit van negen maanden voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Burgemeester Krikke zei voor de zitting dat Van Meurs het recht heeft zijn zetel als raadslid weer in te nemen. We worstelen er allemaal mee, maar we moeten hem de gelegenheid geven terug te keren, zei Krikke. Vanaf de tribune werd Van Meurs uitgejouwd. Na een kwartier besloot de burgemeester de publieke tribune te ontruimen. Een half uur later verliet Van Meurs onder politiebegeleiding de raadzaal. Van Meurs zat bij een lokale partij en gaat nu verder als eenmansfractie. Rechters in Irak hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vicepresident al-Hashemi. Volgens de rechters is de Soenitische vicepresident betrokken bij een plan om de Sjiitische premier al-Maliki te vermoorden. Bodyguards van al-Hishemi hebben daar verklaringen over afgelegd. Er zouden plannen zijn geweest voor een bomaanslag. De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Soenieten en de Shiiten in de regering hoog opgelopen. Het arrestatiebevel tegen de vicepresident komt een dag na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. De NS rijdt vanavond met minder treinen omdat er sneeuw wordt verwacht in het oosten van het land. Op twee trajecten worden intercities geschrapt. Het gaat om treinen tussen Ede-Wageningen en Nijmegen en tussen Eindhoven en Venlo. De aangepaste dienstregeling gaat rond deze tijd in. De NS zegt dat er per keer een afweging wordt gemaakt. Het is niet zo dat er bij sneeuw altijd minder treinen zullen rijden. En morgen vroeg, dan rijden de treinen weer normaal. Het weer vannacht overal regen, alleen in het oosten kans op enkele sneeuwbuien. Morgenochtend eerst droog, in de middag opnieuw buien. Het wordt dan ongeveer 6 graden. De dagen daarna zachter, maar wel wisselvallig. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Eindhoven tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A76 Belgische grens Venlo tussen de grens en Venlo.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 ZFM. ZFM. ZFM wenst je fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. ZFM It's winter fall magic in the air. unbelievable wenst jullie allemaal fijne dagen.